buitenlandse taal toen ze werd vastgegrepen. Een zoekactie van de politie heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het weer, vooral in de kustprovincies kans op regen. Vanmiddag klaart het op en wordt het droog en ongeveer 12 graden. Alleen in het zuiden is er nog kans op een bui.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 Jason W. werd kort na de moord op Thea van Gogh in november 2004 gearresteerd. Hij zou lid zijn van de Hofstadgroep. Woensdag moet hij voor het gerechtshof in Amsterdam verschijnen. Het gaat dan over de vraag of de Hofstadgroep een terroristische organisatie is geweest. In Frankrijk wordt vandaag weer gedemonstreerd tegen verhoging van de pensioenleeftijd. Er zijn op 200 plaatsen protestmarsen. President Sarkozy wil de pensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar. In Frankrijk zijn al dagen stakingen en blokkades van olieraffinaderijen en opslagdepots. De regering is niet van plan toe te geven aan de protesten. Het land komt nu al jaarlijks 32 miljard euro tekort voor de pensioenen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zante Hielner van Volksgezondheid heeft als geboren Zweedse een dubbel paspoort. Dat is opmerkelijk, want de PVV wil geen bewindspersonen met een dubbel paspoort. Zo bleek in 2007 bij de discussie over de staatssecretarissen Al Bayrak en Abu Taleb. Het nieuwe kabinet wil het aantal dubbele paspoorten zoveel mogelijk beperken. Het ministerie van Volksgezondheid wil niet zeggen of Veldhuizen van Zante haar tweede paspoort wil inleveren. In Groningen heeft een grote brand vanochtend een scholencomplex in de as gelegd. In het gebouw zaten de basisscholen De Hoeksteen en De Flint, die bij elkaar ongeveer 950 leerlingen hebben. De brand is inmiddels onder controle. Het pand is volledig verwoest. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Over de oorzaak van de brand in de